ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de AWB. Eén file nog in Noord-Holland en die staat op de A10 Noord bij Amsterdam. Tussen afrit Watergraasmeer en Zeeburg is een ongeluk gebeurd. De afrit en twee rijstokers zijn daar dicht.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 Cause it's Christmas. Why can't we all just get along? Let's make it happen. Let's make amends. You won't fill your stocking if we can't be friends. Cause it's Christmas. So why can't we all just get along? Everybody's crowding around the Christmas tree, digging out the best of themselves. So shove your petty differences right up the chimney, please. At least until the drums of the twelve. Do you hear the choir singing? No sleigh bells, don't stop ringing. You can stop your crying. Come on, let's make some new memories. Well, of course there'll be laughter and tears. Bring me all of the colors and leave them right here. Cause it's Christmas. Yeah, it's Christmas. stop ringing. And though the ship is sinking, come on, let's make some new memories. Well, of course, laughter and tears from me all. Welkom bij Tweede Uur van ZFM Jazz Samenstelling Presentatie. Alko Beuzing, er staat heel veel kerstmuziek klaar. Ook een paar gewone nummers. En het is de moeite waard. Want het zijn allemaal kerstklanken die verwant zijn met de jazz. En uh, eigenlijk zelden of nooit op de radio te horen zijn. Behalve bij ZFM Jazz. Uh, eh, luister en geniet, zou ik zeggen. En we, eh, we trapten af het twee uur met uh, eh, The Pianoman at Christmas. Een cd van Jamie Cullum. It's Christmas was het nummer wat we hebben laten horen. CD uit 2020 en wederom goedgekeurd door de Vereniging van Liefhebbers van Kerstmuziek met een jazzy sfeer. Eh, en ja, wat staat er nog meer op de rol? Ik zie eh, van alles staan. Cap Mo, Roy Hargrave, eh, Veronica Swift, Nicholas Payton, Terry Gibbs... Tank en de Boongas, de Shaka Khan. Nou, kom, Jeff Rupert. veel, heel veel. We gaan dus gauw verder met het draaien van mooie muziek. En dan heb ik klaargezet. Eens even kijken. Even kijken wat we gaan draaien. Eh, Jane Moonheid. even kijken, dit is een leuke van Jane Moonheid. The Season heet het. Eh, Moonlight in Vermont. the street. van een cd'tje, de Season Moonlight in Vermont. Bekend nummertje natuurlijk. Uh, mooi cd'tje. Eh, Moonlight, daar zingt Cap ook over. Moonlight, Mistletoe en You. Een kerstjaar 2019. Uh, Cap Kevin Moore heet hij eigenlijk, is een eh, bluesman. Maar hij maakt mooie muziek. En deze kerstcd is ook een cd'tje die eruit springt. Moonlight, Mistletoe en You. Merry Christmas, Happy New Year. Tell me what you'd like to do, dear. Hang the stockings on the mantle. Won't you let me be your Santa? Please be waiting under the Christmas tree. Softly smiling, all wrapped up for me a while, and I'm long overdue for some moonlight, mistletoe, and you. We can carol by the fire, do whatever we desire. I've been hoping, I've been wishing that I'm your Rudolph and you're my vixen. I will hold kiss you and never let you go. Will you be my angel in the snow? It's been a while and I'm long overdue for some moonlight mistletoe And if you van eh, Kip Mo. Eh, er is een band, een big band, de Birdland Dream Band heet die. Eh, die band werd opgericht om Birdland in New York te vullen... en om een band te leveren die geweldige platen kon maken. En dat is ook eigenlijk wel gelukt. de hoogste tijd om daar iets van deze band te draaien... van Maynard Ferguson. Everybody Mooning. Ferguson, eh, de, de Birdland Dream Band. En de, die hebben volgens mij twee cd's gemaakt. Of eigenlijk moet ik zeggen LP's in de 50 jaren. En in de 80 jaren, volgens mij 88 of zo, zijn ze op cd gezet. Eh, nou ja, hij heeft in veel bands gespeeld. Maar dit is wel echt een van de betere, eh, vind ik zelf. En een van de betere zangeressen... die mag niet ontbreken in dit kerstuurtje van uh, ZFM Jazz. En dat is Eva Cassidy. dat waren natuurlijk Roy Hargrove op trompet... en Christian McBride op de bas. En daar herkende je natuurlijk onmiddellijk Frosty the Snowman in. Misschien heb je er wat van gehoord. Een groepje dat Chicago heet. De Chicago Transit Authority heette ze heel eh, vroeger. En die lui die brengen nog wel eens wat uit. En in 2019 hebben ze zelfs nog een kerstcd uitgebracht. En dat zijn toch wel de oorspronkelijke... Ja, ik weet niet meer wie er nog van de oorspronkelijke bezetting in zitten... maar Chicago Christmas heeft het cd'tje en Because It's Christmas. Ja, het is toch grappig dat zo'n formatie ook nog weer eens in 2019 eh, een eh, kerstcd uitbrengt. Eh, het is volgens de 25e studioalbum van deze band. Dus dat is toch niet niks. En dit werd uitgebracht op 11 oktober 2019. En dat zijn eigenlijk allemaal songs die ze zelf gecomponeerd hebben. Er staat met één uitzondering op. What the world needs now is love hey, dat is weer eh, volgens mij een Burt Bacharach dingetje. Maar goed, Chicago. Bekend, geliefd en gehaat. En eh, ja, past wel in dit programma. En ja, ik heb eigenlijk nog nooit iets van de kerstcd van Chicago op de radio gehoord. Dus vandaar hebben we dat uh, ertussen gezet. Waar we wel iets van horen, dat is Veronica Swift, de bekende zangeres. En daar is ooit een cd gemaakt, Jazz at the Lincoln Center Orchestra. En daar zingt ze in mee. En een mooi nummertje, Everybody's Waiting for the Man with the Back. Trouwens, op YouTube staat ook een aardig filmpje hierover. Old Mr. Kringle is soon gonna jingle the bells that'll tingle all your that's not gonna stay full. He's got stuff to drop on every stop of the way. Everybody's waiting for the man with the bag, cause Christmas is coming again. He'll be here with the answer to the prayers that you made through the year. You'll get yours if you've done everything you should. Extra special good this December, the one you'll remember the best. better watch out now. Veronica Swift. Ja, Jazz at the Lincoln eh, eh, Center. Eh, mooi, mooi. En dat was Veronica Swift. Daar ben ik wel een liefhebber van. Dat vind ik uh, mooie muziek. En eh, wat ik ook mooi vind, dat is Nicholas Payton en Mark Whitfield. Die hebben ook een eh, kerstmuziekje op de plaat gezet. En dat is deze. Nicholas Payton, eh, Mark Whitfield eh, op gitaar natuurlijk. Eh, ook vrolijke kerstklanken. we stappen even van de kerstmuziek af. En dan kom ik terecht bij een, een Braziliaanse zangeres. Delia Fischer. Heeft een onlangs cd uitgebracht. Beyond the Bossa. En ja, daar staat natuurlijk een en ander Zuid-Amerikaanse klank op. Maar dit nummer vind ik wel meevallen. Dit heeft ook wel swing. En het nummer is Workaholic. En ja, ik doe al vele jaren lang eh, werk als zorgvrijwilliger in hospice. Ik heb heel wat bijzondere gesprekken gevoerd. En heel veel mensen geven toch aan dat ze het gevoel hebben dat ze te veel gewerkt hebben. En ja, dat is ook wel een actueel onderwerp tegenwoordig. Workaholic. I'm a workaholic. I can't afford the day of unemployed. I haven't seen the weather since September. Or maybe it was August to remembers. But oh God, I had Eu vou morar no centro da cidade. Eu não conheço nem minha cidade, mas eu vou vencer. Quero realidade. Eu sei ganhar dinheiro de verdade. Se eu não morrer até o fim do ano, entrego capital a todo plano. Mas eu vou vencer. Se eu não morrer. for the day fun and Eu vou morar no centro da cidade I only know I tried to make a killing But I get ahead If I don't drop dead Mas eu vou vencer Se eu não morrer Mas eu vou vencer se eu não morrer. Mas eu vou vencer. Se eu não morrer. I'm a workaholic. I'm a workaholic. I'm a workaholic. I'm a true believer. I'm a true believer. I'm a true believer. But I get ahead. But I get ahead. If I don't drop that. bijzondere cd geworden. Wel mooi. Uh, Adelia Fisher. Ehm, dan heb ik eh, klaargezet een, eh, een vibrafonist. En zijn naam, moet ik even kijken, Terry Gibbs. En die heeft ook een dream band gevormd. en ja, mooie... Dat, ik denk dat er ongeveer zeven albums zijn uitgekomen van de Dream Band. Dit is volume 2, The Sunday Sessions. En het nummertje Moonglow. Terry Gibbs. Ja, Terry Gibbs, vibrafoon, eh, big band. Mooie muziek is dat hoor. Echt, eh, ja, die kan je gewoon met kerst draaien. Dit is natuurlijk geen kerstmuziek, maar het is wel mooie muziek. Eh, dan iets nieuws. Tank and the Bangas. Dat is een, een bandje die ooit in, nog niet zo gek lang geleden in Nederland getoerd heeft met het Metropoolorkest. Hebben een, een, cd uitgebracht. The Heart, The Mind and The Soul. En daar staan een prachtig nummer op. Getiteld Remember. Eh, Robert Clasper doet er mee. En Samara Joy, die zingt het. Eh, ik ga het even opzoeken. Tank and the Bengas, Remember. Even kijken. Hier heb ik hem. Een slow starter, zo te zien. Nou, hij is een beetje onwillig. forgot to remember. Uh huh, uh huh. Yeah. heavens lit up like a cabin's lantern, like a black activist in the past, way too passive in the past, way too massive, taking up the space. Had her balloon somewhere in Kansas, but I don't know what happened. Did I lose the magic? Helium and hot dogs, trying to rule this purple planet. But I'm way too up to come down, to music, to no sound, to lovely Brown. I tried to catch a rainbow in the sky, but it's so high, so high, so high, so high. Maybe I should fly below. Then again, that's way too low. Trying to catch a shooting star, maybe have to go so far. But there's a ribbon in the sky for our love. That's what Stevie say. Trying to get to the place up above. That's where heaven lay. Can I be honest? I'm so self-conscious, so self-conscious, so so so so very smart, so so so so very smart. Looking in the mirror, I figure and be honest with the figure staring back at me. The killer that's inside of my biggest dreams. Heart desire bleeding, ten toes down. Tears of a sad clown. My heart so broken, my vengeance. bleeding. Ten toes down, chisel a sad clown. My heart's so broken, my attention in denial. The pieces that aren't beautiful are the pieces that need love now. The healing is so slow, the beating is so beat down. But how else will I grow if the shit only grows down? How do I get there? How do I get out? I'm a million miles from this place, but hey, I'm getting there. Trying to reach a star out in space. and I'm so unaware that I'm already who I'm climbing towards. Been who I've been aiming for. Pretty black and dope, not on dope and traveling abroad. I got my clothes from all with a thrift store scarf, with a thrift store hard, with a Hermes bag, with a Walmart tag. Tryna play my jazz. It don't matter where you got it, it ends up in the trash. Used like some shit you ain't never grabbed. Been a beautiful child, been so beautiful. is ook eens een nummer waar je stil voor wordt. Prachtig, prachtig. Eh, Tank en de Banga's. En eh, eh, Samara Joy deed nog mee. Robert Clasper deed ook mee op dit nummer. Ja, mooiste idee hoor. Bijzonder is. iets anders is Jeff Rupert. Ook onlangs uitgekomen. En It Gets Better. En daarvan het nummertje Commons Crunch. En Jeff Rupert speelt hier met Pieter op piano Kenny Barron. Eh, hij, heeft Cooper natuurlijk saxofoon. Eh, bassist Peter Washington. En eh, drummer James Farnsworth. Komt-ie. Hmm. Thank you. Eh, Jeff Rupert op de sax. Eh, eh, It Gets Better het cd 2024 uitgebracht. Je hebt geluisterd naar ZFM Jazz. Uh, samenstelling, presentatie Auke Beuving. fijn dat je geluisterd hebt. Hartelijk dank. ik heb je gegidst door kerstmuziek... die niet zo vaak op de radio is.